Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ze gaan vandaag weer verder praten, de ministers en staatssecretarissen... die al dagen tot afspraken proberen te komen over asiel duurde tot midden in de nacht. Verslaggever Mark Hamer stond voor de deur toen ze naar huis gingen... en sprak asielstaatssecretaris Van der Burg. We hebben vijf, eh, denk vijf uur met elkaar gesproken vandaag, zoiets. En eh, nou, het feit dat we morgen doorgaan geeft aan dat iedereen zegt... We stoppen er nu niet mee. We hebben door de ramen een beetje naar binnen kunnen kijken. We zagen zelfs omhelzingen tussen eh, Rutte en Hoekstra. De, de omhelzingen heb ik gemist. Hebben u die gemist? Ja, sorry. Maar hoe was de sfeer? Uh, constructief. De partijen willen voor hun zomervakantie een akkoord. Die zomervakantie begint vandaag. Ocean Gate stopt voorlopig. Dat is het duikbootbedrijf dat de afgelopen maand in het nieuws kwam... toen een van hun onderzeeërs implodeerde in de buurt van de Titanic. Vijf mensen in de duikboot kwamen om, onder wie de oprichter van het bedrijf. Er stonden nog meer tochten op de planning. Het is niet duidelijk of die nog doorgaan. En gynaecologen willen een wereldwijde limiet op het aantal kinderen dat een spermadonor mag verwekken, staat in de Volkskrant. In Nederland is die er. Een donor mag hier maximaal 12 kinderen verwekken, maar veel vrouwen gebruiken zaad uit bijvoorbeeld Denemarken. Daar is geen limiet. Dat betekent dat een Deense donor honderden kinderen kan hebben. Dat is niet oké, vinden de gynaecologen. En we hebben minder geshopt de afgelopen maanden, zegt de ING. Zij zien op rekeningafschriften dat er minder is gepind in winkelstraten, elektronica-winkels en woonwinkels. Uit eten, terrassen en doorzakken in de kroeg, ja, dat deden we dan weer wel, zegt de bank. Kan ook meegespeeld hebben natuurlijk dat het gewoon bijzonder mooi weer was in het eh, tweede kwartaal. Dat is natuurlijk altijd een belangrijke factor. En ja, mogelijk willen we ook, als we toch wat rustiger aan gaan doen, kijken we misschien eerst naar spullen en wat minder naar de, ja, wat wij dan de diensten noemen, de zaken zoals horeca of vakantie.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 Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. In the last of a fierce competition, get a view from a better position. Never Little crystal, you got my attention. Bring your mama, mama, superstar. Keep showing me moves that are blazing. Cause you're teasing my imagination. Never leave like a temptation. trust someone special? Could you be the one? If you're not, then don't get jealous. Just keep moving on.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 Maar het is ook niet tot een breuk gekomen. Vandaag praten de vier partijen verder. In Winschoten zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij twee schietpartijen. Die waren allebei op een bedrijventerrein, ongeveer tegelijkertijd. Onderzocht wordt of er een verband is. Twitter dreigt met een rechtszaak tegen concurrent Meta... vanwege de nieuwe berichtdienst Threads. Die zou te veel op Twitter lijken. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp lanceerde Threads deze week. Het weer, de dag begint zonnig. Lokaal ontstaan in de ochtend nog wat mistbanken.